Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hij is misschien begonnen, de corona-herfstgolf, zegt het RIVM... want we zien dat steeds meer mensen het virus krijgen. Deze week waren de cijfers in elke leeftijdsgroep hoger dan in de weken ervoor. Niet zo gek, want in het najaar komen luchtweginfecties vaker voor. Het coronavirus dus ook. Er zijn nog niet veel mensen met corona op de intensive care. Het RIVM herhaalt nog maar eens dat je je moet testen als je klachten hebt. En hoopt ook dat mensen de nieuwe boosterprik gaan halen. De afperser van een fruitbedrijf in Hedel moet bijna 20 jaar de gevangenis in. Ali G. zit volgens de rechter achter een serie beschietingen en brandstichtingen bij medewerkers van het bedrijf. In 2019 vond een, vond een medewerker een grote lading cocaïne tussen de bananen. Het bedrijf deed aangifte bij de politie. Hoofdverdachte Ali G. maakte daarna misbruik van de situatie, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Die heeft dat als aanleiding gebruikt om dat bedrijf te gaan afpersen. Hij heeft zich eigenlijk voorgedaan als een grote drugshandelaar. Het bedrijf had zelf helemaal niets met drugshandel te maken. En eh, hij zette ze onder druk door te stellen van ik, eh, ik moet mijn geld terug. En eh, ja, dat, dat heeft hij twee jaar lang volgehouden. Drie anderen moeten ook de cel in, maar wel minder lang. Een minderjarige jongen die betrokken was bij twee van de aanslagen krijgt jeugd-TBS. Hij moet zich van de rechter dus laten behandelen in een inrichting. 100 Qatarese zijn opgeroepen voor verplichte militaire dienst tijdens het WK voetbal. Dat is in november en ze moeten dan aan de slag als beveiliger. Ook mensen die bijvoorbeeld voor hun werk in het buitenland zijn... moeten terug naar Qatar om wachtrijen te begeleiden en voetbalfans te fouilleren. De officiële rouwperiode is voorbij voor de Britse koninklijke familie. Na het overlijden van Queen Elizabeth waren er tien dagen van nationale rouw tot aan de uitvaart. En de familie hield daarna nog een extra week aan. Die is nu voorbij. En dat zie je op social media van het Koningshuis. Op alle profielfoto's staat nu koning Charles en koningin Camilla. Het weer, heel veel regen, morgen ook wat buien, maar ook wat zon. Dan wordt het ongeveer een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de Noord-Hollandse wegen. Beetje vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Weidewormer. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En vanuit Zaanstad naar Hoorn een stukje verderop. Dus op de A7 bij Pummerend Noord nog eens 6 kilometer file.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 Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil, ben al This is van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog uit je worden op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht als jou gelukt is dus. Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van Birkins Weet hoeveel het kost dus Zie me naar dat zuidruk sana Oh gebruik me gebruik me Stel vinden dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik me Ik ben niet thuis waar ik nu Och, gebruik me. Och, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar B. Het ritme. van ZFM. how it stays. in the night heard it all before know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand, my hand, my hand. Hold you for my hand.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 Mathieu van der Poel zegt berouw te hebben van hoe hij gehandeld heeft... op de veelbesproken avond voor de wegwedstrijd van de WK. Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door... nadat hij in zijn hotel twee meisjes had geduwd en vastgepakt. Ze zouden hem tijdens een rust gestoord hebben. In de buurt van de lekkages aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn explosies geregistreerd, melden Deense en Zweedse seismologen. De Deense premier vindt het moeilijk te geloven dat de beschadigingen spontaan zijn ontstaan, maar wijst nog geen verantwoordelijke aan.